Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het hoofd van de rampenbestrijding van het Hawaïaanse eiland Maui is opgestapt. en geeft aan om gezondheidsredenen te vertrekken. Maui wordt getroffen door een reeks van hevige natuurbranden. De rampenbestrijdingsdienst kwam eerder onder vuur te liggen... omdat het waarschuwingssysteem op het eiland niet werd ingeschakeld. Volgens het vertrekkende hoofd van de dienst was dat bewust... omdat het volgens hem geen zin had. Het dodental van de natuurbranden op Maui staat op 111. Duizenden mensen zijn dakloos geraakt. Op Mallorca is een 26-jarige Nederlander aangehouden... nadat hij een Duitse man bewusteloos heeft geschopt. Uit het niets viel hij de man aan, duwde hem omver... en trapte meermaals tegen zijn hoofd. Agenten grepen vrijwel direct in. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis. Op een industrieterrein in Geleen heeft afgelopen nacht een vat met ammoniak gelekt. Volgens de veiligheidsregio is er geen gevaar voor de omgeving... maar kunnen omwonenden wel een ammoniaklucht ruiken. De brandweer heeft met een waterscherm gezorgd... dat de gevaarlijke dampen zich niet konden verspreiden. Een vrachtschip dat bijna anderhalf jaar in de haven van Odessa in Oekraïne lag... is nu aangekomen in Turkije. Het is het eerste schip dat gebruik maakt van een corridor die Oekraïne heeft ingesteld. Rusland heeft niet gezegd de corridor te respecteren... Het Kremlin zei eerder dat alle schepen voor de kust van Oekraïne als vijandelijk worden beschouwd. Winkels hebben in de afgelopen maanden minder spullen verkocht. Wel kwam er meer geld binnen vanwege prijsverhogingen. Dat heeft het CBS berekend. Vooral winkels die eten en drinken verkopen zagen de verkoop teruglopen. FC Twente heeft de play-offs van de Conference League bereikt. De club schakelde met 3-0 Riga FC uit Letland uit. Ook AZ heeft zich geplaatst voor de play-offs. FC Santa Coloma uit Andorra werd in Alkmaar met 2-0 verslagen. Het weer, de dag begint bewolkt.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 Charlie fuck on me cause you know I'm popular. Charlie fuck on me cause you know I'm popular. I'm getting money and I'm keeping it. I'm getting can, I'm keeping it. Money on top of me, money on top of her.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 Op een industrieterrein in Geleen heeft een vat met ammoniak gelekt. Volgens de brandweer is er geen gevaar voor de omgeving... maar kunnen omwonenden wel een ammoniaklucht ruiken. Het hoofd van de rampenbestrijding op Maui is opgepakt. Naar eigen zeggen vanwege gezondheidsredenen. De dienst kreeg veel kritiek omdat het bewoners niet op tijd waarschuwde voor de natuurbranden. Op Mallorca is een 21-jarige Nederlander opgepakt omdat hij een man bewusteloos schopte. Volgens Spaanse media zou overmatig alcoholgebruik de aanleiding zijn geweest voor de agressie.